Enkele seconden na de start ontplofte die. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Bij het incident raakte niemand gewond. De Cygnus-vrachtmodule moest onder andere enkele mini-satellieten naar het ruimtestation brengen. De module was al enkele keren zonder problemen bij het ISS geweest. De Europese Commissie is tevreden over de ontwerpbegrotingen die de eurolanden hebben ingediend. Landen die ernstig in gebreken blijven zitten er niet bij volgens vertrekkend eurocommissaris Katainen. De nieuwe commissie moet volgende maand definitief met de begroting instemmen. Brussel maakte zich vooral zorgen over Italië en Frankrijk. Het lukte hen aanvankelijk niet het begrotingstekort onder de norm van 3% te krijgen. Rome en Parijs hebben extra maatregelen genomen en nu heeft Brussel er vertrouwen in dat ook zij aan de norm kunnen voldoen. In Suriname is een elektriciteitscentrale in gebruik genomen die draait op zonne-energie. De centrale heeft 17.000 zonnepanelen die stroom opwekken voor ruim 900 huishoudens en voor een goudmijn. Door de economische groei in Suriname stijgt de vraag naar stroom jaarlijks met 8%. Doordat het energiebedrijf de vraag niet aan kan, zitten delen van Paramaribo de laatste maanden geregeld zonder stroom. De Surinaamse regering wil snel nieuwe energieprojecten beginnen om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen. Het weer nog toenemende bewolking en tegen de ochtend regen. Overdag trekt de regen langzaam naar het zuidoosten. Daar is eerst nog wat zon.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 I was just a young boy living in the hub city. Eastside Compton G. Back in the days when Ice Cube and Easy had everybody yelling out, Boy, you can't with me. Remember Ice T at the power. Gunshots licking by the hour.